It's the truth that the truth makes them so alive. Stand all the things are real. You have you to complete, and there is no need. There's a permanent crease in your right and wrong stand. There's a midget standing tall, and a giant beside him about to fall. sense it all. Oh yeah. Oh yeah. Funky shit. Ik dacht, eh, we beginnen even lekker met een eh, portie eh, psychedelische soul in de vorm van Sly and The Family Stone en Stand. Vrienden, vriendinnen, welkom. Welkom bij een nieuwe Frieknacht. Week zit Week zit erop. Sly and The Family Stone, Stand. Het kwam eh, van het gelijknamige album. Dit was het, eh, het titelnummer en het openingstuk eh, van dat album, Stand. In 1969, dit jaar 50 jaar oud. En ehm, ja, man, man, wat een plaat is dat nog steeds. Wat, wat daar allemaal opzongt. Ook nog I Want To Take You Higher, uh, Simple Song, Everyday People, You Can Make It If You Try. Wat een plaat nog steeds. Ik durf wel te zeggen, een van de betere soul slash funk bands uit de popmuziek. Sly and the Family Stone en Stand. Nou, vorige week hadden we die eh, Hella Mega editie. Toen hadden we eh, eigenlijk alleen maar gitaarmuziek, gitaarbands. En uh, ja, nou gaan we eigenlijk gewoon terug naar het vaste concept. Ehm, we draaien gewoon minder bekende platen, platen die je nauwelijks hoort op de radio. En ook heel veel nieuw spul. Ja, want er is een nieuwe single van Thomas Diepdaal. En eh, Thomas Diepdaal die maakte een van de betere platen van 2018. Al die Sphinx heette dat album. Maar nu is er dus nieuwe muziek van Thomas Diepdaal. Dit is eh, zijn nieuwe single, die kwam afgelopen vrijdag uit. 45. Thomas Diepdaal, dit is zijn dus nieuwe single. En ik vind het een heel fijn liedje dit. 45, zo heet het. Volgende uur, aan het einde van de tweede uur, dan uh, dekken we natuurlijk weer eh, de platenzaak in. Dan kijken we weer wat de nieuwe releases eh, zijn. En natuurlijk zit daar ook de nieuwe van Liam Gallagher tussen. zijn nieuwe plaat, zijn tweede soloplaat. Why Me, Why Not? Nou, later daarover meer en dan ga ik er ook iets van draaien. Maar, ja broer Noel Gallagher, die eh, met zijn High Flying Birds, die heeft ook weer gewoon een nieuwe single. Want ja, die is ook lekker bezig. Die had begin dit jaar al eh, Black Star Dancing en laatst ook nog eh, This Is The Place. Ehm, maar nu is er weer een nieuwe single. Dit is A Dream Is All I Need To Get By. Ja, en gewoon weer goed. Kan niet anders zeggen. You talking in you meant to keep You should have them in your hand but you let them out and stay. Some of us need it sometimes. talking Noel Gallagher, zijn jongere broertje Liam, die heeft eh, dus afgelopen weekend ook, eh, afgelopen week, afgelopen vrijdag een, eh, een, album gedropt, zoals het mooi heet. Zijn tweede album, Why Me, Why Not, Liam Gallagher. Dat is uh, eh, Jonne Boertje inderdaad. En ehm, die heeft een fijn, fijn album gemaakt. Maar eh, deze man, Noel Gallagher, die komt dus met zijn High Flying Birds met ehm, nog twee EP's dit jaar. Want eerder dit jaar bracht hij er al één uit. Maar hij komt er in totaal met drie. Eh, twee moeten er nog van verschijnen. Maar van de tweede zijn er al de meeste liedjes uitgebracht. Dit is de nieuwste single van Noel Gallagher's High Flying Birds. A dream is all I need to get by. Nog zo'n held uit de jaren 90. from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. The devil's haircut in my mind. Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. muzikaal duizendpoot is het. Back, dit kwam van zijn vijfde album Odelay. Ja, een van zijn betere platen uit 1996. Eh, Ook de New Pollution stond daarop. Ik vind dit toch nog steeds een van zijn beste liedjes. Devil's Haircut. Ja, en hij zou eigenlijk eh, eind dit jaar nog steeds, eh, of nou ja, weer met een nieuw album komen. Hij is heel goed in het vernieuwen. Als die, alleen die, die laatste paar platen al, die zijn totaal verschillend van elkaar. Maar hij zou nou weer met iets totaal anders gaan komen dit, jaar, dit najaar nog, met een nieuw album. Nog niet heel veel over bekend. Alleen eh, is er een paar maanden, wel, eh, een paar maanden geleden wel een single verschenen met Pharrell Williams, Saw Lightning. Maar voor de rest nog helemaal niks bekend over eh, dat nieuwe album Back. Dit was een van zijn oude, oude liedjes. Devil's Haircut. dit is de nieuwe van Child en Shunguzo. Life getting harder. I feel myself becoming Van Child. En dat schrijf je dan met drie i's. Samen met Shun Nou, goed zo, wacht. Mooie plaat. Echt goed dit. Back to Life. Och, wat een goed liedje dit. Eh. ook echt eh, perfect voor in, eh, voor in de nacht, dames en heren. Goeienacht. Um, ja, en dit had ik natuurlijk al helemaal uit, eh, bedacht. Hè? Want daarvoor hoorde je Back met Devil's Haircut. Dit nummer heette dan Back to Life. Nou, je raadt het al. We gaan nou inderdaad als van Back to Life. Dus we gaan nou naar de band live. En dit was dan een soort tussenliedje. Uh, want inderdaad, daar is live. Wel dan met een V, maar dat maakt niet uit. Van een eh, album Throwing Copper kwam dit. Dit jaar vierde dat ook het 25-jarig eh, jubileum. Ze zijn daar ook voor weer bij elkaar. Laatst nog wel Pinkpop volgens mij. Dit was een van die succesvolle liedjes die erop stond. All Over You. ondanks dat dit van die liedjes zijn die wel vaker terug hoort op de radio, vind ik dit toch nog altijd heel fris klinken dit. 35 eh, jaar oud, net was eh, Definitely Maybe van eh, Oasis. Troy Copper van Live, hè, die stond best wat hits op. Cell the Drama, I Alone. Maar je had ook bijvoorbeeld Lightning Crashes en dus deze, All Over You. Maar die bleven dan weer hangen in, daar heb je het woord weer, de tipperade. Officieel nooit hit geweest, maar dat is wel absoluut de classics. De nieuwe, of eh, nee, eh, live met All Over You. Nou gaan we wel weer eens naar iets, eh, naar iets nieuws. Dit is de nieuwe van Kate Tempest. Die heeft laatst een album uitgebracht. Um, haar derde album. Dat heet The Books, of The Book of Traps and Lessons. Dat is geproduceerd door Rick Rubin. Hè, een van de betere producers van nou, de laatste... pak een beetje 20, 30 jaar. Ehm ja, die heeft dat geproduceerd, dat album. En daar is nu een nieuwe single vanaf. People's Faces, maar dan wel in de Treatham version. It's coming to pause. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. so come a little closer. Give me something to grasp. Give me your beautiful crumbling heart. Another disaster, catharsis, another half discarded mirage, another mask slipped. I face off with the physical, my head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here. Too much depends on the fragile wages and the extortionate rents here. We're working every dread day that is given us. Feeling like the person we could be, it really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now, our struggles are going to finish us. And then we smile to all our friends it's hard. We got our heads down and our hackles up, backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know, and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we are all one and the same flesh. Given the rampant divisions between oppressor, complicit, and oppressed. But we are, though. More empathy, less greed and more respect. All I've got to say has already been said. You heard it from yourself when you were lying in your bed and you couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing things differently? I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns, and I can, I can feel things changing it's hard, we got our heads down and our hackles up, backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow, and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, cause I can see your faces. There's so much peace to be found in people's faces. Volgens mij meer strijkers in uh, deze versie. I love people's faces. Kate Tempest, Beatles Faces, in de Streetham version. En dat, eh, dat album, dat derde album van haar, The Book of Traps and Lessons, is dus geproduceerd door Rick Rubin. Die gewoon al 40 jaar in het eh, vak zit, zie ik nou. Laat, laatste jaren wel wat minder productief dan eh, voorheen, maar produceert nog steeds fijne dingen. Onder andere dus dit, K-Tempest en eh, People's Faces. Ehm, volgende band komt uit eh, Melbourne, Australië. Eh, alternatieve rockband Kingswood, zo heten zij. I'm a believer. En dit is een nieuwe single. we got something special, can't you see? Could you be the one I remember? Is there something vague in your memory? How many times have you felt all the hair on the back of your neck when I stand up? Say you remember, pull it together. How can I pull it together without a chance? We will never know. Could you be the one I remember? If I gave you my best, would you call on me? past life. Say you remember, say you remember. In a different world, in a different time. Believe. different times bandje Kingswood. Al een aantal jaar bezig hoor. Maar dit is een nieuwste, een nieuwste single. Say You Remember. Blijft eh, een lekker, lekker, lekker liedje. Dat, eh, lekker, gitaar of goede solo er ook in. Ja, dan, ehm, ja, iedere, iedere week rond eh, de tijdstip, dan ehm, heb ik natuurlijk weer een antwoord voor je op een vraag uit de popmuziek. Er is namelijk een, eh, een half jaar geleden is inmiddels dat. Hè? Ja. Een half jaar geleden is het eh, boekje verschenen van eh, James Ball, Should I Stay or Should I Go? Met nog 87 andere hilarische antwoorden op vragen uit bekende songs. En ja, we hebben er al zeker een aantal van gedaan. Kijk, ik zit nu op bladzijde 29. En het boekje heeft, dat weet ik niet eens zo'n stuk of 200. Ah, 180, ergens in de 180 uh, ehm, bladzijden heeft dit boekje. Eh, dus we hebben er nog zeker een hoop te gaan. Maar vandaag heb ik ehm, ja, een echte band voor je uit, ja, vooral bekend in de Zero's. Eh, en ook echt een paar goede liedjes, dat meen ik. De Ting Tings. Vond ik altijd leuk, want die hadden van die popliedjes. Eh, maar dan toch een klein beetje in de lichtelijke alternatieve hoek, omdat er toch een beetje gitaar in zat. Ehm, en ik had, uh, ik had er laatst nog eentje van. Dus uit welke was dat ook alweer? Oh ja, Shut Up and Let Me Go. En ze hadden ook nog Great DJ. Maar nou eh, gaat het om hun eh, meest bekende plaat. That's Not My Name. Want daar zit namelijk, helemaal aan het einde van dat, van het nummer, zit de vraag... Are you calling me darling? Nou, daar ga ik, die vraag die ga ik beantwoorden. En eh, dat doe ik dus met behulp van dit boekje van James Bouw. Want ja, de Tink Tings in haar klaagzang, klaagzang van de zanderes over het feit dat ze regelmatig met de verkeerde naam wordt aangesproken, vraagt de zanderes van de Ting Tings dreigend aan een onbekende gesprekspartner, of hij, we nemen aan in dit, in dit geval dat het een hij is, hè, politieke correcte tijden, eh, haar lieveling darling noemt. Um, nou, we hebben onvoldoende bewijs om te bepalen of hij haar geliefde was. Maar het feit dat hij haar zo noemt, uh, impliceert wel dat hij haar goed kent. Uh, enquêtebureau YouGov dat vroeg aan 4191 eh, volwassenen of het acceptabel was dat een man een vrouw die hij niet goed kent lieveling noemt. Nou, een, eh, even kijken, is 89%, zowel man als vrouwen, die vond het gebruik van een dergelijk woord in zo'n geval onaanvaardbaar. En slechts 11% vond dat dat wel kon. Eh, schatje, babe, uh, eh, scoorde met 7%, nog wat lager. Terwijl liefje, love, met 25% kennelijk acceptabeler was. Maar de tingtings die vragen zich misschien ook af waarom hun namen steeds vergeten worden. Ehm, deskundigen hebben daar een heel ja, scala aan psychologische verklaringen voor. Want wanneer mensen worden voorgesteld zijn we vaak gespannen. Hè, namen gaan verloren in onze korte termijn geheugen en zijn lastig te onthouden. Namen zijn immers niets anders dan willekeurige groepen lettergrepen. Maar we willen in dit geval echter één specifiek punt opmerken. Want in haar vijf minuten durende thesis, over het eh, zich herinneren van namen noemt de zangeres van de Ting Tings haar naam niet. Maar voor degenen die het toch willen weten, het is Katie. and I'm biting on my tongue and I, keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day is the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no, I never say anything at all. But with nothing to consider, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me help. They call me Stacy. Schotse band dit. We staan al bijna 25 jaar. Idle Wild. Geïnspireerd eh, door, nou, een hoop goede namen. Patti Smith, Bob Dylan, eh, de band, Neil Young, ehm, even kijken, Wilco, ook uh, Sonic, Youth, of Sonic Youth, Chad Baker, John Coltrane, Beastie Boys, Steely Dan, Crosby, Stills Nash Young. Eh, ja, een heel, heel breed rijtje. Um, nieuwe single van de band, Adel Wild, die heet Dream Variations. En dan kijk ik bij de volgende band, ja, dat is een, dan wat jongere band, maar als ik daar dan kijk, hè, wat, waar die hun inspiratie vandaan halen, ja, dan kan het eigenlijk niet anders dan fout zijn. Dan, dan moet het goed zijn, weet je wel. Als je die namen ziet, de tussen ziet staan. Ook geïnspireerd door Cage the Elephant, The Killers, Kings of Leon, Black Keys. Um, ook Bruce Springsteen, eh, Rolling Stones, Queens, Clearwater Revival. Even kijken, Tom Petty staat er ook nog tussen, Fleetwood Mac. Ja, dan moet het wel goed zijn. En het gaat hier dan in dit geval om de band The Glorious Sons. Nou, van mij krijgen ze alle glorie. Dit is een nieuwe zin op. We niet meer bij. Je hebt een band die heet Whispering Sons. Je hebt gewoon Sons, maar je hebt nu dus ook de Glorious Sons. Nieuwe zin van deze gasten, Closer to the Sky. Ja, als je vaker naar me luistert, dan weet je dat ik niet de, eh, de allergrootste fan ben van dancemuziek. Ja, als het dance met een randje is, weet je wel. De, de Prodigy of zo. Of eh, Moby. Of uh, nou, noem eens wat. Faveless, Chemical Brothers. Dat soort dingen. Dat vind ik helemaal te gek. Ehm, maar over het algemeen, de Armin van Buren en de Chesto's. Mm, niet echt mijn ding. Ehm, maar ik kwam daar van de week iets tegen. En dat is ja, een, een DJ-producer genaamd, genaamd Sub Focus. Komt uit Londen. En hij omschrijft zijn muziek zelf als drum and bass, house en dubstep. Nou, daar ben ik ook niet helemaal heel erg van. Maar ik vond dit liedje vond ik dan toch wel weer ergens verrassend. verrassend omdat het eh, volgens mij halverwege heeft het toch een ja, opvallend. Eh, gaat, wordt het in één keer eh, wat spannender. En gaat het een totaal andere kant op. Een totaal andere hoek krijg je in één keer eh, te horen. Dus toch een beetje ja, verrassend. En ik heb het toch wel onthouden. In ieder geval voor, deze, voor deze uitzending dank. Subfocus, dat is zijn naam. En dan heeft hij een single gemaakt. Een plaat samen met Wilkinson. daar weet ik dan wat minder van af. maar die doet in ieder geval nog op mee. In ieder geval collega DJ-producer, denk ik. Illuminate, zo heet het. Dat is heel eh, opvallend. Opvallend nummer. Subfocus. It's the energy that we make. Electricity we create. When you're near to me, I'm awake. You're the light in me, illuminate. battle nog een keer hoog Toch iets minder enthousiast geworden. Maar ja, dat heb ik maar een keer gedraaid, weet je wel. Eén keertje is leuk. Subfocus en Wilkinson. Die Wilkinson, dat kan ook nog uh, de Zanne natuurlijk zijn die hoort. Illuminate. Nou, nog eentje dan. Eh, voor, voor, voor, dit eerste uur dan in ieder geval. Zometeen het tweede uur zijn we goed terug. Ehm, Angel Olsen. Angel? Of is het, of is het eh, Angel? Angel? Nee, nee, hè? nee, volgens mij is het Engels of Amerikaans, dus Angel. Angel Awesome, die eh, komt in een nieuwe plaats, 4 oktober. Almiris gaat het heten. Eh, dit is daarvan de nieuwe single, die heet Lark. beet, bijna James Bond-achtig, heel mysterieus. Heel, heel rustig. Het begint echt heel rustig, maar dan komt ie. To forget you is too hard. There is still so much love to recover. If only we could start.